Eurlings wil eventuele aanpassingen die door de ANWB worden voorgesteld serieus bekijken. Regeringspartij PvdA reageert afwachtend. CDA ziet de uitslag van de ledenraadpleging met vertrouwen tegemoet. En de ChristenUnie vindt dat afspraken in het regeerakkoord niet opzij kunnen worden gezet door een internetpeiling. De ANWB noemt het belangrijk dat de minister naar draagvlak blijft zoeken. De twee hoofdverdachten in de Groningse HIF-zaak hebben in hoger beroep zwaardere straffen gekregen dan de rechtbank hun had opgelegd. De hoofdverdachte moet 12 jaar de cel in, drie jaar meer dan de rechtbank hem gaf. De tweede verdachte kreeg 9 jaar in plaats van 5 eerder. Het Hof achter bewezen dat de twee met voorbedachte raden met HIV besmet bloeds bij vier mannen hebben ingespoten. De gemeente Utrecht ziet af van de bouw van een megatoren langs de A2. De gemeente en de projectontwikkelaar durven het vanwege de economische crisis niet aan. Het Bellen van Zuilencomplex moest met 262 meter de hoogste wolkenkrabber van Nederland worden. Twee Hagenaars zijn opgepakt voor diefstal van laptops bij zeker twintig bedrijven. Twee gingen in nette pakken, meestal tijdens lunchpauze bij bedrijven naar binnen, waar ze laptops meenamen. De meeste gevallen werden ze door hun keurige voorkomen niet opgemerkt. Agenten uit Rijswijk en Den Haag herkenden de mannen van de beveiligingsbeelden. Ze zouden laptops hebben gestolen bij bedrijven in Den Haag en omgeving, maar ook in Utrecht, Waalwijk en Breda. Uit ziekenhuizen in Haiti zijn sinds de aardbeving kinderen verdwenen. Vrees voor dat ze zijn ontvoerd door illegale adoptie. Voor illegale adoptie. Volgens het VN-kinderfonds UNICEF zijn er zo'n 15 kinderen verdwenen. Het Amerikaanse benefietconcert voor Haiti in New York wordt komende nacht ook in Nederland uitgezonden.